in het noorden van de eh, bezette westelijke Jordaanover ligt dat. Negen mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Het zou gaan om eh, acht mannen en een vrouw, een oudere vrouw. En volgens de Palestijnen gaat het om de dodelijkste aanval in het kamp is bedoeld voor vluchtelingen, maar is inmiddels een permanente woonwijk met huizen. Vanaf dinsdag kan je bij de NS inchecken met je betaalpas, creditcard, telefoon of smartwatch. Eerder werd er al een proef gedaan en dat is dus goed bevallen. Kleine kanttekening, het werkt alleen als je voor het volle tarief reist. Dus heb je een studenten-OV-kaart of een abonnement, dan heb je je OV-kaart voorlopig nog even nodig. En in het centrum van Nijmegen kun je vandaag even geen koffie scoren of een nieuwe outfit. De binnenstad zit in het donker omdat er door werkzaamheden geen stroom is. Rick heeft voor zijn broodjeszaak een generator geregeld om de koeling aan te houden. Hier staat hij dan, een blauw aggregaat. Ja, ik ga even kijken welke eh, ja, hoe werkt dat ding? Oh, ik moet eerst even wachten. Knopje aan. Ja, nou, dan moet hij het gaan doen. Wordt driftig aan een touw getrokken. Ja, ja is altijd als je live op de radio iets wilt doen, dan gaat het altijd mis, eh, Rick. Ik moet het, ja, daarom. Ik zou niet weten waarom nou. Ik doe het toch goed voor en gelukkig voor Rick deed de stroom het eh, wat langer dan gepland. De monteur die de stekker eruit moest trekken stond vanochtend in de file. Het weer, het is eh, weer overal code groen. Het grote glibberen en glijden is voorbij. Vandaag vooral in het noorden ook wat zon en op de meeste plekken zo'n 7 graden. Morgen meer zonneschijn en een gaatje of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 vanwege een oproep om zaterdag te demonstreren op de A12. Op de bezette westelijke jordaan zijn negen Palestijnen om het leven gekomen... bij een Israëlische inval, dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. 16 anderen zouden gewond zijn geraakt. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft medewerkers beboet... omdat hij WhatsApp gebruikte voor zakelijke gesprekken. De boetes lopen uiteen van een paar duizend dollar... tot meer dan 1 miljoen dollar per persoon. Het weer bewolkt, maar ook wat zon. Lokaal kan er een bijvallen. Het wordt maximaal 1 graad in Zuid-Limburg tot maximaal 7 graden aan zee.